Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Nederland beleeft voor het eerst sinds 90 een officiële koude golf. Het heeft de afgelopen nacht in de beeld voor de derde achtereenvolgende nacht meer dan 10 graden gevroren. Vorige week zondag, 29 januari, was het voor het laatst boven het vriespunt. Sinds 1901 is er 32 keer eerder een koude golf voorgekomen in Nederland. De NS vindt het niet nodig om excuses aan te bieden voor de problemen op het spoor van de afgelopen dagen. Directeur Thijssen van de NS Reizigers zei op Radio 1 dat bij haar organisatie alles in orde was, maar dat het spoor niet goed werkte. Dat is het werk van spoorbeheerder ProRail. Thijssen wilde niet zeggen of ProRail zijn excuses wel zou moeten aanbieden. Ze benadrukte dat ze de overlast voor de reizigers heel vervelend vindt. Mitt Romney heeft zoals verwacht de republikeinse voorverkiezingen in de staat Nevada gewonnen. Hij heeft een zeer ruime voorsprong op zijn rivalen Gingrich, Santorum en Paul. Het is de tweede staat op rij die Romney wint na Florida vorige week. De andere kandidaten hebben nauwelijks campagne gevoerd in Nevada. Ze leken zich op voorhand neer te leggen bij een nederlaag. President Sarkozy praat met Arabische en Europese landen over de vorming van een contactgroep voor Syrië. Hij zoekt naar een oplossing nadat Rusland en China hun veto uitspraken tegen een VN-resolutie. In die resolutie werd de Syrische president Assad opgedragen af te treden. De Franse president wil dat de contactgroep het vredesplan van de Arabische Liga helpt uitvoeren. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben zich niet geplaatst voor de finale van de Champions Trophy. In Rosario verloren ze de halve finale op shootouts van gastland Argentinië. Na de reguliere speeltijd stond het 2-2. De finale van de Champions Trophy gaat nu tussen Argentinië en Groot-Brittannië. Nederland speelt om de derde plaats tegen Duitsland. Dan nog het weer bewolkt en het kan vanochtend vroeg wat lichte sneeuw vallen. temperatuur vanmiddag tussen min 2 en min 4 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Er staan nu geen files. Ik geef een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Die vinden vandaag plaats op de A5 Hoofddorp Haarlem tussen de knopende De Hoek en de Raasdorp.